Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. De laatste crisisopvang voor asielzoekers gaat over een week dicht. Dan is het afgelopen met het heen en weer verhuizen van vluchtelingen, meldt het COA. Door al dat verhuizen ontstonden irritaties. Vanaf volgende week gaan vluchtelingen naar gewone asielzoekerscentra en bijvoorbeeld tentenkampen. In Antwerpen is een Nederlander veroordeeld tot een jarenlange gevangenisstraf... voor misbruik van kinderen in de Filipijnen en Cambodja. Drie slachtoffers waren zijn eigen pleegdochters. De man is veroordeeld tot 19 jaar cel. Daarnaast kreeg hij om de samenleving te beschermen bovendien 15 jaar cel. Tijdens de zaak werd duidelijk dat de man het misbruik had gefilmd en de beelden had gedeeld met andere pedoseksuelen. De Nederlander zei dat hij als 12-jarige zelf was misbruikt op een internaat in Amersfoort, maar de Belgische rechter vond dat geen argument om zijn daden goed te praten. Een Nederlander met bijna 100.000 ecstasypillen in zijn auto is door de Duitse politie opgepakt. Hij werd aangehouden toen hij via de A12 bij Zevenaar Duitsland wilde inrijden. De waarde van de drugs wordt geschat op bijna 800.000 euro. De drugs waren verpakt in ongeveer 100 pakketjes die de man wilde afgeven bij een postkantoor in Duitsland. Die pakketjes waren geadresseerd aan klanten in Amerika en Azië. De Chinese eigenaar van ADO Den Haag, Wang Hui, zegt dat hij zich niet voor het blok laat zetten door de voetbalclub... In een telefoontje met de NOS zegt hij dat hij niet blind geld in ADO steekt als er geen controle over heeft. Doordat Wang niet betaalt zit de club in financiële problemen. Mogelijk kunnen de salarissen van de spelers eind februari niet meer worden betaald. Het weer, de mist lost op veel plaatsen maar moeizaam op. In het zuiden af en toe zon. Temperatuur varieert van min 2 tot plus 3 graden. Vanavond en vannacht blijft het in het noorden bewolkt of nevelig. De ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A9 van Diemen naar Alkmaar staat bij Bad 4 kilometer file door een spoedreparatie.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 Eh, In de derde jaargang op deze 21 januari 2016. We gaan weer beginnen met heerlijke pittige muziek. Barry Mann en Niels Sedaka. En daarna lopen we voor de rest gewoon het hele uur door. Met de Beatles uiteraard en Harold Faltermeyer. Phil Collins en Bruce Hornsby. Om kort te gaan, een heleboel. Veel plezier. the bop and the bop shabop shabop. Who put the dip in the dip dip dip dip? Who was that man? I'd like to shake his hand. He made my baby fall in love with me. Yeah. When my baby heard bom ba ba bom ba bom ba every word went right into her heart. And when she heard them singing. bop. Who put the dip in the dip, dip, dip, dip, dip? Who was that man? I'd like to shake his hand. He made my baby fall in love with me. Yeah. Each time that we're alone, boogity, boogity, boogity, boogity, boogity, boogity, shoot sets my baby's heart dip dip dip Who was that man? I'd like to shake his hand. He made my baby fall in love with me. Yeah. Darling, bomb, ba ba bomb, bomb, bomb, bomb, and my honey, ram a lama ding dong, forever. And when I say dip dip dip dip dip, you know I mean it from the bottom of my boogity, boogity, boogity shoe. van mijn favoriete zangers uit de jaren 60... Niels Sedaka en The King of Clowns uit 1962. En we begonnen met Who Put the Bomb van eh, Barry Mann. Hij schreef het samen met Gary Goffin. En hij schreef dit nummer om aan te tonen dat je met welke tekst dan ook... gewoon een hit kan scoren. En dat is dus terecht. En bij de volgende plaat moet ik eigenlijk altijd denken aan André van Duin. If your sweetheart sends a letter of goodbye, it's no secret you feel better a bad dream. Don't you sometimes think it's real? But it's only false emotions that you feel. If you're sunshine can be found behind a cloudy sky. So let your head down and go. and your blues keep getting bluer with each song. Well, now I remember sunshine zie hem dan al <laughs> op de televisie met, die, hebben eh, het optreden in uh, Nederland, <laughs> Griekenland of zoiets. Met die bril waar het water uit kwam allemaal. <laughs> Geweldig. Maar dit was dus niet André van Duin. Dit was Johnny Ray samen met de Four Lads en Cry. En als ik aan eh, de, volgende plaat moet denken, of denk, dan moet ik altijd denken aan mooie muziek. En dat geldt voor de rest van het hele uur. Loving you isn't the Fleetwood Mac van het eh, fenomenale album Rumors. En eh, het volgende <laughs> album is ook redelijk fenomenaal. Eh, Harvest van Neil Young. En daarvan draaien wij Harder Gold. express. Dat is van een kwaliteit. De dame trouwens ook die het zingt, Dusty Springfield en Summer is Over. The night runs away with the day plaat gaan de gedachten meteen uit naar Veronica... want het was natuurlijk eh, een jingle van Radio Veronica als zeezender. Het was eh, eh, Dusty Springfield en The Summer Is Over. Het begin van een kwartiertje 60s, want na Summer Is Over uit 64... krijgen we The Searchers en Goodbye to Love uit 65. By My Love van The Searchers. Die hebben een heleboel hits gehad. Wel 16 eh, zo ongeveer. En slechts één daarvan hebben ze zelf geschreven. <laughs> En dat was niet deze. Nee, dat was He's Got No Love. Nou, die komt er vast nog wel een keer aan. Eh, het is tijd voor The Beatles. En we zijn toe aan de laatste twee nummers van hun allereerste album... Please Please Me. En die twee nummers, dat is weer een combinatie van een McCartney, een Lennon McCartney nummer... en een nummer geschreven door anderen. There's a Place van John and Paul en Twist and Shout. The Beatles. GLP, LP Please Please Me van The Beatles, There's a Place en Twist and Shout. En de volgende keer zijn we toe aan het album With The Beatles. We krijgen nu twee platen die één ding gemeen hebben en dat is de titel. Dus ga maar even zitten en luisteren. Oh. maar weer. De ene, de ene That's Just The Way It Is is de andere niet. De eerste kwam van Phil Collins van het album But Seriously uit 1990. En uit 1986 Bruce Hornsby and the Range met eh, That's Just The Way It Is van de LP The Way It Is. En dat was voor Bruce Hornsby ook de enige hit. Maar hij was wel een zeer gewaardeerd sessiemuzikant. Dus hij is op heel veel platen te horen. Niet op deze, want die komt uit 1963 van de Ronettes Be My Baby. Zijn zijn allereerste hit Be My Baby. Eh, geproduceerd door Phil Spector. The Wall of Sound was dit, ja. Eh, we gaan weer een Wall of Sound horen, maar dan een instrumentale. En die komt van Howard Valtamaya. En dat is een eh, top 100 hit uit 1985. Hier is Axel F. was en eh, Axel F. Een heerlijk nummer uit ehm, de jaren 80. Toch? Ja, een top 100 hit uit 1985 zelfs. En als je denkt van, hé, hey, dat volgende nummer ken ik ook ergens anders van. Dat klopt, van Jacques Dutron. En dan heet het Et moi, et moi, moi. Maar Mango Jerry heeft er All Right, All Right, All Right van gemaakt. maar het kan ook zijn dat ze 94 wordt. Want daar zijn de geleerden het niet helemaal over eens. In ieder geval was het Doris Day, dat dan weer wel, uit 1957 met de Singing in the Rain. En Loud Music in Cars, daar maak ik mij ook wel eens schuldig aan. Hier is Billy Bremner. Loud everywhere. Matchbox van 21 eh, januari 2016. De komende twee uur zijn voor Hans. En eh, volgende week trouwens, dan zit Hans hier samen met Willem. Van de eh, de tip van Willem, je weet het wel. En die heeft dan twee uur zijn muziek. Om eens even laten, te laten horen hier in Matchbox. Ehm, de week daarna ben ik er gewoon weer met Matchbox. En ik wens u in ieder geval een bijzonder fijn weekend. Hopen dat we droog houden en sneeuwvrij en ijsvrij en weet ik veel. Eh, maak er in ieder geval wat gezelligs van.